Jelle Seubring met het NOS-journaal. Als het aan de Verenigde Staten ligt, zal Europa straks niet meepraten... bij de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. De Amerikaanse regering van president Trump vindt wel dat Oekraïne aan moet schuiven... maar ziet geen plek voor Europese landen. De afgelopen dagen drongen Europese landen erop aan om hen juist wel te betrekken. Ook Oekraïne wil dat Europa aanschuift. President Trump zei deze week dat wat hem betreft de onderhandelingen onmiddellijk moeten beginnen... maar benoemde toen niet of Europa daar een rol in zou spelen. Bij een schietpartij in Brussel is iemand omgekomen. De schietpartij was bij een metrostation. De politie is nog op zoek naar de dader. Vorige week waren er in de buurt van hetzelfde metrostation ook al twee schietpartijen... waarbij iemand ernstig gewond raakte. Of er een verband is met de eerdere incidenten is niet bekend. Op een treinstation in India zijn zeker 15 mensen omgekomen door verdrukking. Onder de doden zijn drie kinderen. Op het station van de hoofdstad New Delhi stonden duizenden reizigers te wachten... op een trein richting het noorden van het land voor een groot religieus feest. Volgens een Indiase nieuwszender ontstond er chaos... doordat twee treinen vertraagd waren en niet iedereen meer mee kon. En in de eredivisie heeft Groningen in Tilburg gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-1. Groningen stijgt daardoor zeven plekken in de eredivisie naar de achtste plaats. Feyenoord wist niet te winnen bij NAC. Beide ploegen wisten niet te scoren. Het duel eindigde in een 0-0 stand. PSV wist ook niet te winnen van FC Utrecht. Daar werd het een 2-2 gelijkspel. PSV is daardoor wel weer koploper in de eredivisie... maar dreigt wel achterop te raken bij Ajax. PSV heeft nu nog één punt meer dan Ajax... die twee duels minder heeft gespeeld. Het weer. Vannacht gaat het in het zuiden licht sneeuwen. Op sommige plekken kan het daardoor glad worden. Het gaat verder licht vriezen. Morgen kan het in de ochtend nog glad zijn. De dag verloopt verder droog met later ook wat zon bij een graad of drie.